Mark Hokker met het NOS-journaal. In Kroatië voor supporters van NK Osijek. PSV speelt vanavond tegen Osijek om een plek in de play-offs van de Europa League. De zeven leden van het communicatieteam van PSV werden gisteren aangevallen door 25 mensen. Twee PSV-medewerkers raakten licht gewond. Eerder voelden supporters van PSV zich ook al bedreigd. Voetbalbond UEFA zorgt dat de PSV-aanhang vanavond begeleiding krijgt op weg naar het stadion. De notarissen hebben het vertrouwen opgezegd in toezichthouder BFT. De instantie zou ondeskundig en bureaucratisch zijn. De notarissen klagen over verplichtingen om informatie aan te leveren, zoals een kwartaalverslag. Bovendien zou de waakhond notariskantoren die niet deugen er onvoldoende uitpikken. Bezoekers van festivals moeten bij de bar niet meer dan twee drankjes tegelijk kunnen bestellen. Volgens het Instituut voor Alcoholbeleid STAP verkleint dat de kans dat, dat de drank wordt doorgegeven aan jongeren onder de 18. Alcohol schenken aan jongeren die nog geen 18 zijn is wettelijk verboden, maar op festivals is die regel moeilijk te handhaven, zegt Stap. In de VS gaat vandaag de nieuwe klimaatfilm van El Gore in première. De vroegere democratische vicepresident kwam tien jaar geleden met een inconvenient truth over de gevolgen van opwarming en klimaatverandering. Die leidde in tientallen landen tot veel discussie. Zijn nieuwe film, een inconvenient sequel, een ongemakkelijk vervolg, heet hij. Eh, daarin laat Gore niet alleen overstromingen zien, maar ook het toenemend aantal zonneparken en andere projecten voor schone energie. De weduwe van de Chinese dissident Liu Xiaobo is nog altijd zoek, maar Amerikaanse advocaat heeft om een onderzoek gevraagd van de Verenigde Naties. De dichter Liu Xiaobo, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, was in China veroordeeld tot 11 jaar cel. Hij overleed vorige maand aan leverkanker. Zijn weduwe werd voor het laatst gezien toen de as van haar man op zee werd uitgestrooid. Het weer, wolk en zon wisselen elkaar af. Af en toe valt er nog een bui en er is veel wind uit het zuidwesten. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit is Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.